in boekraad met het NOS Journaal. Franse militairen hebben de leider van Al-Qaeda in Noord-Afrika gedood. Dat meldt de Franse minister van Defensie. De Algerijn Abdelmalek Droukdel werd woensdag met andere terroristen gedood... bij een aanval in het noorden van Mali. Franse militairen maakten al zeven jaar jacht op de Noord-Afrikaanse terroristenleider... die in 2012 grote delen van Mali veroverde. Daar werd een streng islamitisch bewind ingevoerd... waaraan Franse en Malinese militairen begin 2013 een einde maakten. Nog altijd zijn er meer dan 5000 Franse militairen in de regio gelegerd om jihadisten te bestrijden. In Rotterdam is vanavond een man doodgeschoten. Dat gebeurde in de wijk Prinsenland aan de oostkant van de stad. Gealarmeerde politiemensen troffen de man een zwaargewond aan... maar de hulp kwam te laat. Hij overleed ter plekke. Vlakbij, in Capelle aan den IJssel, vond de politie een brandende auto. Mogelijk is die door de daders gebruikt als vluchtauto. De politie onderzoekt dat. Basketballegende Michael Jordan doneert 100 miljoen dollar aan organisaties die strijden tegen ongelijkheid en racisme in de Verenigde Staten en de toegang tot onderwijs verbeteren. In een verklaring stelt Jordan dat hij vastbesloten is om de levens van zwarte mensen te beschermen en te verbeteren, totdat racisme is uitgebannen. De komende 10 jaar verdeelt Jordan elk jaar 10 miljoen dollar onder de goede doelen. In maanden heeft het niet zoveel geregend als de afgelopen dag. In een groot deel van het land viel 10 tot 20 mm regen en in Hulst zelfs 28 mm, meldt Weer Online. De laatste keer dat het zo nat was, was op 10 maart. Toch is de grote hoeveelheid regen bij lange na niet genoeg om een eind te maken aan de droogte. Daarvoor moet het nog een aantal weken doorregenen en dat gaat niet gebeuren.